zijn tot nu toe al meer dan 700 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in de stad Nova Friburgo. Er kwamen zeker 335 mensen om. Ook zijn er nog veel vermisten en zijn duizenden mensen dakloos geraakt. Arantja Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open kansloos verloren van de Russische Svetlana Kuznetsova. Het werd in Melbourne 6-1 en 6-4. Met de uitschakeling van Rus zijn de Nederlandse vrouwen in het tennistoernooi uitgespeeld. Het weer vanochtend wisselend bewolkt en vanuit het noorden trekken buien het land binnen. De temperaturen liggen op dit moment dicht bij het vriespunt.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 Serieus Echt Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachen. Het ritme. van ZFM. only begun, yeah. One look is all it took. I remember that sweet surrender. I recall to you that sweet surrender.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 I cannot turn my back, got to face the facts. Life without you is hazy, and I love you. I want you. I wanna talk to you. I wanna be with you. I love you. I want you. I wanna talk to you.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 Gisteren werd hij uit zijn hotel meegenomen naar een gerechtsgebouw. Na verhoor mocht hij weer gaan. Justitie moet nu beslissen of het tot een rechtszaak komt. De Tweede Kamer houdt binnenkort een spoeddebat over een jongen in een instelling voor verstandelijk gehandicapten in Ermelo. In de instelling Serenlo wordt Brandon, een jongen van 18, al drie jaar dagelijks aan de muur geketend. Ook is hij in die tijd nooit buiten geweest, zo bleek gisteren uit een reportage in het tv-programma Uitgesproken EO. Volgens de instelling is zijn situatie zo ernstig dat er geen alternatief is. De inspectie voor de gezondheidszorg sluit zich daarbij aan. Die noemt de behandeling gezien de ernst en complexiteit van de situatie zorgvuldig en verantwoord. Het spoeddebat is aangevraagd door de PvdA. Wanneer het wordt gehouden is nog niet duidelijk. De Chinese president Hu Jintao is voor een staatsbezoek van vier dagen aangekomen in Washington. De officiële ontvangst van Hoe door president Obama is vanochtend op het gazon van het Witte Huis. Economische onderwerpen zullen de gesprekken tussen Obama en Hoe domineren, maar ook de mensenrechten en Noord-Korea worden besproken.